81 mensen raakten gewond. De eerste bom ging af in of vlakbij een Rooms-Katholieke kerk. De tweede ontplofte even later. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Thailand Jolo wordt al jaren geteisterd door islamitische strijders van Abu Sayyaf... die zich bezighouden met bomaanslagen, ontvoeringen en onthoofdingen. Duitsland geeft Rusland 12 miljoen euro voor overlevenden van het beleg van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag is het 75 jaar geleden dat aan het beleg door de Duitsers een eind kwam. De omsingeling van Leningrad, dat tegenwoordig weer Sint-Petersburg heet, kostte ruim een miljoen mensen het leven. Rusland viert het eind van het beleg met een grote militaire parade. Prins Philip, de man van koningin Elisabeth, heeft zijn excuses aangeboden aan de vrouw die hij aanreed. Anderhalve week geleden kwam de prins uit een uitrit en botste tegen een auto. De vrouw liep een gebroken pols op. De auto van Philip belandde op zijn kant. In zijn excuusbrief schrijft de 97-jarige prins, die zelf reed, dat hij niks zag door de felle zon. De vrouw zegt dat het juist bewolkt was, maar dat ze de excuses van Philip waardeert. De familie van de verdwenen voetballer Emiliano Sala gaat zelf door met zoeken. Sala en zijn piloot worden nu bijna een week vermist boven het kanaal. De officiële zoektocht leverde niets op en is donderdag beëindigd. De familie heeft inmiddels 250.000 euro ingezameld om zelf door te zoeken. Het weer bewolkt, flinke buien en ongeveer 7 graden. Vanavond aan de zuidwestkust een harde of stormachtige wind.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 Ja, gezellige jazz noem ik het maar. We gaan eventjes eh, luisteren, want dat wil ik u ook mee verrassen. Op safari met z'n allen en dan gaan we naar Afrika... En dat wordt dan ook nog een zwingende safari. En dat wordt dan als geen ander vertolkt door Burt Camford. olifanten gezien, vier tijgers, nou een paar zebra's. Ja, die stikt het van hè, in, in Afrika, zebra's ook. Hè. Geen zebrapaden, maar wel zebradieren. Lijken een beetje op een paard, hebben een streepje en zo. En eh, die zwingen ook hoor, die beesten. Die zwingen de pan uit, zeg. Ja, uh, swinging safari, ik nam u mee naar Afrika. Maar het betekent allemaal niks als je geen swing hebt. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Tony Bennett. mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Dit is Lady Gaga Do that you heard. it don't mean a thing if it ain't got that swing dua dua dua dua dua dua dua dua dua difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. begrijp je nou wat ik bedoel? Oeh, begrijp je wat ik bedoel, luisteraars? Het heeft allemaal, heeft allemaal niks te betekenen als je geen swing hebt. Of je nou een bakje koffie inschenkt op de zondagochtend... dat moet swingend, dat koppie in gewoon. Een beetje die, die eh, koffie kan een beetje zwingend vastpakken... en dan hoppakee, op een metertje afstand mik je het er zo in. Nee, moet je niet doen. Komt alle mooie eh, grijze vloerbedekking of beige vloerbedekking onder de koffie. Dat moeten we niet hebben. Je moet wel het liedje, als je een liedje in je hart hebt... moet je het eruit laten gaan. Doet Alice Babs ook, luister maar. I let a song go out of my heart. I let a song weet niet hoe ze aan die titel komen, luisteraars. Van die old, cold, die old Devil called Love. omdat de liefde dan juist eh, geassocieerd wordt met de duivel. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar misschien goed, eh, uh, moet naar het volgende nummer luisteren. Dat is de NIC Jazz Quartet. Misschien dat hun het, eh, het antwoord op de vraag hebben... hoe nou de duivel met liefde wordt verbonden. The old devil called love. along with that old Level Called Love. Nou, ik hoop dat u antwoord heeft gekregen op uw vraag, luisteraars. Nee, het was eigenlijk mijn vraag, Wat heeft de duivel nou met de liefde te maken? Nou ja, kan er soms heel heftig aan toe gaan, hoor. Als, uh, als je liefje je verlaat, bijvoorbeeld, of, eh, of belazert. Dan kan ook nog, je hebt me belazerd, je hebt me En wat me nu na al die jaren nog verwonderd? is dat ik het nooit vergeten zal, word ik honderd. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. Wie zong dat ook weer? Oh ja, Wim Zonneveld natuurlijk. Dat was hem. We gaan eh, een oudje draaien van Blood, Sweat and Tears. Bloed, zweet en tranen. Geen andere hazes, maar dit keer eh, het spinning wheel. Komt ie aan hoor. the spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. let it shine within your mind and show you the color. painted pony let the spinning wheel fly. blijven een beetje poppy jazz eh, draaien, luisteraars. Got to, got to get you into my life. Earth, Wind and Fire, jazzy versie van eh, Beatle-nummer. you you into my life, into my life. Way You Make Me Feel. Dus dat is wat anders. Nee, herstel luisteraars, The Way You Make Me Feel. Ja. Hey pretty baby with the high heels on You give me fever like I've never known Yes, you're just a product of loneliness I like the groove in your walk, your talk, your dress I feel your fever from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me. Hold me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from nine to five to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. Cause you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, gone. feel good. Yes, you kiss me, baby. een man die we eigenlijk kennen uit het popcircuit. En eh, met name in de jaren 60 natuurlijk met Diane. Paul Enka was dat met eh, The Way You Make Me Feel. We gaan eventjes eh, relaxen met Robbie Williams. En dat doet hij altijd prachtig met Bojangles. Bojangles. Bojangles. Ja, Kom op Robbie. Bojangles, ja. jangles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touched down. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dog in he? They would travel about. But his dog up and down. said I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I, I spend behind these county bars. You see, sunlight, I drink some beer, Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. once again, Mr. Bojangles. Ja, Mr. Bouduif. Play us another jazz tune. <laughs> Mr. Bojangles. Robbie Williams. big fan van hoor. Fantastisch. The eh, Lady Lady. still a Tramp, luisteraars. Treintje Oosterhuis met Jan Versteeg. Yeah! Yeah. Come on, Jan! She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. That's what you are. She doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermines and pearls. And I definitely won't dish the dirt with the rest of those girls. Well, thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free fresh wind in my hair. Life without care it's over. Hey, California, it's crowded and damn. That's, why the lady is a drag. I'm a drag, baby. <laughs> yeah. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach. You see fine. I love the Yankees. Well, G does just fine. Follow Rogers and Hart. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? Cause I got no dough. Hell no. I'm all alone and I love my love. That's why the lady. dat ze het zelf zegt hoor. The Lady is a Tramp, Treintje Oosterhuis. Ja, best ook wel een verdienstelijk jazzzangeres, moet ik bekennen. Treintje, ja, doe je goed. Just one of those things kan alleen maar eh, prachtig worden vertolkt, luisteraars.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 Ik neem u even mee naar Scandinavië. Wat zullen we doen, Zweden of Noorwegen? Nou, laten we maar op Noorwegen. Het hout uit Noorwegen. Hè? Ik houd van Noorwegen. U houdt van Noorwegen. Norwegian Wood. Herbie Hancock. Beatle nummer, een beetje jazzy gebracht. baby Stillemans. ik eh, afscheid van u nemen, want eh, we zijn bijna aan het klokje van 12 eh, uur toe. Het nieuws komt er weer aan. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Dank voor het luisteren naar mijn jazzprogramma's. Dit was voor mij voor even de laatste keer, want privéomstandigheden lopen mij om eventjes wat gas terug te nemen. Dus ik, ik hoop dat u daar begrip voor heeft en wie weet tot in de toekomst. Ik ga afmelden.